uur. Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Vorige week zijn in Nederland fors meer mensen overleden dan werd verwacht. Er overleden ruim 3750 mensen en dat betekent een oversterfte van bijna 850, meldt het CBS. In alle leeftijdsgroepen stierven meer mensen. Het CBS heeft geen verklaring voor de hogere sterfte. Het RIVM registreerde de afgelopen week meer overlijdens door corona. De autoriteiten in het westen van Spanje zijn op zoek naar een groep van 14 Nederlanders... die er vandoor zou zijn gegaan nadat zes van hen positief waren getest op corona. De groep moest na de positieve tests in quarantaine in hun accommodatie, maar is spoorloos. Lokale autoriteiten hebben een internationaal opsporingsbericht uitgedaan... en de plaatselijke burgemeester noemt hun vermoedelijke vlucht een misdaad. Twee Iraanse hackers worden verdacht van het intimideren van kiezers... en het verspreiden van nepnieuws rond de Amerikaanse presidentsverkiezingen van vorig jaar. Het Amerikaanse ministerie van Financiën heeft sancties opgelegd aan de twee verdachten... hun collega's en het bedrijf waarvoor ze werkten. Volgens de aanklagers stuurden de Iraniërs mailtjes met nepnieuws en dreigementen... naar democratische en republikeinse kiezers. Ook verspreidden ze beelden van zogenaamde verkiezingsfraude. In haar woonplaats Tilburg is op 101-jarige leeftijd Ria van Dijk overleden, beter bekend als Luchtbugs Ria. Ze was een begrip op de kermis van Tilburg, waar ze ruim 80 jaar lang een trouwe klant was van de schiettent. Sinds haar 16e bezocht ze de kermis en elk jaar liet ze een foto bij de schiettent maken toen een Tilburgse fotograaf daar in 2006 achterkwam... en zag hoe de fotoreeks een beeld van de tijd gaf... vond hij dat iedereen die foto's van luchtbugs Ria moest zien...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 let you love, L-O-V-E. What is what you need. A little length, L-O-V-E. Get the chill off. bent. Ik geur wat olie op je vuur en ik loop weg. Ik pak twee glazen en een fles, ik zie je boven. Laten we proosten. Hey. a así. Yo solo tengo ojos para ti y tus ojitos son para mí. Como me gusta a mí así, como te gusta a ti así. Yo solo tengo ojos para ti y tus ojitos son para mí.